Op televisiebeelden was te zien dat er witte wolken uit de centrale kwamen. De brand zou hebben gewoed in reactor 4, waar eerder een explosie was. De exploitant wil de reactor koelen met water vermengd met boorzuur. Die methode zou de kans op een kettingreactie verminderen. De Japanse centrale bank heeft opnieuw miljarden in de geldmarkt gepompt om de verliezen na de natuurramp op te vangen. Maandag werd er 157 miljard euro in de markt gestopt, gisteren 44 miljard en vandaag ongeveer 30. De maatregelen hadden succes, de Nikkei-index steeg in korte tijd 6 procent. Klanten van prostituees moeten voortaan eerst een centraal meldpunt bellen. Ze moeten nagaan of de prostituee niet te jong is en geen slachtoffer van mensenhandel. Doet de klant dat niet, dan is die strafbaar. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil op die manier mensenhandel en uitbuiting tegengaan. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor het plan. De Tweede Kamer wil dat er een speciale roze OV-chipkaart komt voor ouderen. Die kunnen al wel met korting reizen met de gewone kaart, maar alleen als we hun persoonsgegevens laten registreren. Een anonieme OV-chipkaart voor ouderen bestaat niet. Vanaf vandaag kan er ook in de provincies Groningen en Drenthe met de OV-chipkaart worden gereisd. Daarmee is de kaart nu in bijna heel Nederland te gebruiken. Veiligheidstroepen in Bahrein zijn begonnen met het schoonvegen van een plein in het centrum van de hoofdstad Manama. Daar bivakeren al weken Sjiïtische demonstranten die politieke vrijheden eisen. Gisteren riep koning Hamad voor drie maanden de noodtoestand uit. Buitenlandse Zaken in Den Haag gaf ongeveer 500 Nederlanders in Bahrein gisteren het dringende advies dat land te verlaten. Het weer nog op veel plaatsen helder.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 Nothing, nothing on you. They might say hi, and I might say hey. necesita comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más.